ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 7... met daar 20 minuten op onthoud. Dat komt door een auto met pech, maar de weg is weer vrij... Het loopt daardoor ook vast op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velzen staat nu 7 kilometer file.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 And I'm like, I'm just, I mean, this is exhausting, you know? Like, we're never getting back together. Like, ever. No! must leave. Oh, show van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een vrouw van 29 is opgepakt omdat ze als medewerkster van een zorginstelling in Wierden bij Almelo... drie patiënten onnodig insuline zou hebben ingespoten. De vrouw wordt verdacht van poging tot moord, poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Nederland is niet goed voorbereid op veiligheidsrisico's door extreme regen... terwijl dat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Minister Van Weel is opgelucht over de afspraken over Groenland... en het schrappen van de Amerikaanse heffingen. Volgens hem zat de de relatie met Amerika in de weg. Het weer zonnig met vandaag grote temperatuurverschillen rond het vriespunt in het noorden...